De Veiligheidsraad nam gisteravond een resolutie aan die militair ingrijpen mogelijk maakt... Er is een vliegverbod ingesteld boven Libië en verder staat er in de resolutie dat alle mogelijke maatregelen kunnen worden genomen om de bevolking te beschermen. Daarbij wordt onder meer gedacht aan luchtacties, alleen gevechten op de grond worden uitgesloten. De VS, Frankrijk en Groot-Brittannië hebben afgesproken dat ze alle volgende stappen met elkaar zullen afstemmen en dat er nauw zal worden samengewerkt met Arabische landen. Ondertussen hebben de troepen van de Libische leider Gaddafi de stad Benghazi omsingeld. Gaddafi had aangekondigd dat zijn troepen vannacht de stad zouden binnentrekken, maar die aanval is uitgebleven. In Japan lukt het nog steeds niet goed de oververhitte reactoren van de centrale in Fukushima te koelen. Met hoogwerkers en brandweerwagens wordt er zoveel mogelijk water opgespoten. Het leger wierp de afgelopen dagen met helikopters water af, maar is daarmee gestopt. De stralingsniveaus rond de centrale zijn onverminderd hoog. Dat is ook het geval op een afstand van 20 tot 30 kilometer, waar de bewoners nog niet weg zijn. Bij de centrale is witte rook te zien, maar het is niet duidelijk wat de oorzaak is. De stroomvoorziening van de centrale is nog altijd niet hersteld. Als dat wel lukt, dan kan er mogelijk weer water in de reactoren worden gepompt, maar zeker is dat niet. Het is slecht gesteld met de veiligheid in 25 chemische bedrijven. De situatie is daartegen het licht gehouden na de brand bij Chemiepak in Moerdijk. Volgens staatssecretaris Atsma laten de 25 bedrijven steken vallen bij het beoordelen en beheersen van noodsituaties. Atsma schrijft aan de Kamer dat de veiligheid bij de bedrijven daarom onvoldoende is gegarandeerd.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 Goedemorgen Rob. Ja, goedemorgen Tom. Eh. Wat heb jij allemaal eh, voor spullen meegenomen? Want ik zie eh, hele stapels cd's. Nou, van alles en nog wat. En ik dacht, laten we maar veel zangeressen doen of zo dit keer. Ik heb van alles en nog wat meegenomen. Dus van ook, ook wat Turkse jazz oh, bijvoorbeeld. Turkse jazz, ja. maar. Ja. Geen Japanse jazz? Geen Japanse jazz, nee. Dat, geen tsunami jazz. <laughs> nee. Nou, we gaan toch maar een eh, soort van uh, over de mensen laten heen komen eh, op muziekgebied. Het is, er hangt een beetje lente in de lucht en daarom strooi ik ook af en toe wat lentemuziek in het rond. Zoals van de pianist Ramsey Lewis, die op een van zijn meer dan 80 albums die hij heeft gemaakt ook zijn liefde voor de lente verklaarde. How beautiful is spring. een beetje lente past wel de bossa nova. En daarom even deze hele bekende van Antonio Carlos Jobim, Desafinado. Zwoel gezongen door Astrid Gilberto en George Michael. Rob, wat voor cd heb je mij gegeven? Eh, nou, ik had je gegeven van uh, eh, Serafon, eh, It Might As Well Be Spring. het is natuurlijk ook lente, maar nou ja, alleen de zon nog. Voor de rest, de temperatuur begint ergens op te lijken. Dus uh, nou, ik zou zeggen, uh, zet hem maar op. I'm as restless as a willow in a windstorm. I'm as jumpy as a puppet on a string. say that I had spring fever, but I know it isn't spring. I'm starry eyed and vaguely discontented, like a nightingale without a song to sing. Oh, why should I have? spring fever when it isn't even spring. I keep wishing I was somewhere else, walking down a strange new street crocus or rosebud or robin on the wing. But I feel so gay in a melancholy way that it might as well be spring. And that's why. bring to at all the very gay places, those come what may places, where one relaxes on the axis of the wheel of life to get the feel of life from jazz and cocktails the men I knew had said, and sullen gray faces with distant gay traces that used to be there, you could see where they'd been washed away by too many through the day. Twelve o'clock till came along with your siren song to tempt me to madness. I thought for a while that your poignant smile was tinged with the sadness of a great love. was wrong again. I was wrong. Life is lonely again. And only last year Everything seemed so sure. Now life is awful again. A trough full of hearts could only be a week in Paris will ease the bite of it. All I care is to smile in spite of it. I'll forget you, I will, while yet you are still burning inside my brain. Romance is mush, stifling those who strive. I live a lush life in some small dell. while I rot with the rest of those whose lives are. Dat was eh, Roberta Cambarini met uh, Hank Jones. Eh, nou ja, goed, daarvoor was natuurlijk Sarah waarvan je kan zeggen dat is toch wel een van de... Nou, misschien wel de beste. Maar in ieder geval een van de beste zangeressen. van een wat andere generatie. En Roberta Cambarini is eigenlijk van, van nu, zou je kunnen zeggen. en ehm, nou, eigenlijk wel een van de betere van dit moment. dus ik denk, doen we het een en het ander. Mooi, mooi. Ehm, ze hadden dezelfde humor en dezelfde gaven voor improvisatie. En konden daarom uitstekend met elkaar vinden. De saxofonist Paul Desmond en de baritonspeler Jerry Mulligan. Samen maakten zij twee prachtige albums. En van een van die albums is hier het nummer Fallout. Out. Thank you. the words I love Een songboek eh, zijn eh, terechtgekomen in de jazz. En worden daar nog veel gespeeld. Zoals ook het eh, Fly Me To The Moon. Gecomponeerd in 1954 door Bart Howard. En dat eerst In Other Words heette. Er bestaan tal van uitvoeringen van. Goede en slechte. Maar wat de Canadese jazzkoenen met Dusk ervan heeft gemaakt, tart alle verbeelding. Dit soort verminkingen zou moeten worden verboden. Laten we nog een keer gaan luisteren naar Fly Me To The Moon, maar dan op de klassieke manier.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 Rob. Ja, nou ik zei ook ik had eh, het nodig aan eh, dames meegenomen. Eh, dus gaan we nu naar Nina Simone, My Baby Just Cares For Me. We will not care for. I don't please, please clothes. He cares for me. My baby don't care for cars and races. Baby don't care for. He don't care for high tone places. Liz Taylor is not his style and even Liberace smiled. Something he can't see is something he can't see. I wonder what's wrong with baby. My baby just can't. Ja, dat is eh, de Charles Mingus Big Band. Eh, het nummer heet MDM. Eh, ja, ik zelf hou ook altijd wel van Charles Mingus. Sommige mensen vinden het een beetje herrie, maar ik ben altijd wel, uh, wel nou, deze tijd mag dat wel door. Daarom, ik denk iedereen is nou wel wakker. Dus, en anders dan ben je nu wel wakker. Dus dat is wel goed. ja, mooi moment dus. Hè? <laughs> Vooral in de Franse films in de jaren 50 en 60 werd veel jazzmuziek gebruikt. Er werd zelfs speciaal voor gecomponeerd door Duke Ellington en als Davis en ook door Art Blakey. En dankzij zijn concerten in de Olympia eh, Theater in Parijs eh, eind jaren 50 werd Blakey gevraagd om de muziek te maken voor eh, de film Des Femmes Disparaissant van Eduard Molinaro. Met onder andere Benny Golson op saxofoon, Bobby Timmons op piano en Lee Morgan op trompet. Uit die film van morgen, Blues, Boer Marcel. Klassieke composities worden uh, regelmatig in jazzakkoord omgezet. En de Franse jazzpianist Jacques Lussier is daar een meester in. Van Johann Sebastian Bach heeft hij heel veel eh, muziek eh, swing gegeven. Maar nu hoorden we hem met zijn trio de Hongaarse dans nummer 5 van Brahms spelen. Rob, wat heb jij nog nou, ik eh, had al in het begin gezegd, ik heb ook iets eh, heel anders mee. Uh, Turkse jazz. en dit is een Turkse jazzzangeres, die heet Julie de Özelik. toen ik in Istanbul was, kwam ik die muziek tegen. En dat vond ik wel aardig. Dus ik stel voor dat we daar even wat van gaan horen. Oké. you can